Kuzu gaat de nieuwe partij DENK leiden. De partij wil een samenleving met meer tolerantie. Zo pleiten de twee voor het afschaffen van de woorden allochtoon en integratie. Die termen passen niet in een samenleving op basis van gelijkwaardigheid van ras, seksen en religie, zeggen ze. In Amsterdam zijn drie mannen opgepakt die zware vuurwapens en handgranaten in hun bezit hadden. Ze zijn vrijdag op verschillende locaties aangehouden. Twee van hen hadden bij hun aanhouding gebruiksklare vuurwapens bij zich. De politie heeft huiszoeking gedaan. Daarbij werden pistolen, machinegeweren, hagelgeweren en handgranaten gevonden. De politie zegt dat zware criminelen steeds vaker rondlopen met automatische vuurwapens. Er worden nog geen nieuwe sancties genomen tegen Rusland. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben afgesproken dat ze het lopende overleg met de Russische president Poetin willen afwachten. Nieuwe sancties komen er in elk geval niet eerder dan volgende week maandag, zeggen ze. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Hollande praten met Poetin en de Oekraïense president Poroshenko over een oplossing voor de oorlog in Oost-Oekraïne. De president van de Algemene Rekenkamer, Saskia Stuiveling, gaat met pensioen. Ze stopt per 1 juni, als ze 70 is geworden. De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijke instantie... die controleert of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert... zoals het de bedoeling was. Stuiveling is 16 jaar voorzitter geweest van de Rekenkamer. Het weer bewolkt. In de oostelijke helft van het land valt wat motregen. Het is een graad of 7. Ook morgen veel bewolking en kans op motregen. Woensdag gaat de zon vaker schijnen en blijft het droog.